teken dat zijn land er na de verwoestende aardbeving van januari niet alleen voor staat. Een derde van de Nederlandse pensioenfondsen heeft nog steeds onvoldoende dekking. Vorig jaar moesten 340 fondsen een herstelplan schrijven... omdat ze door de crisis veel geld waren verloren... en onder het wettelijke minimumniveau van 105% waren gezakt. De Nederlandse Bank heeft nu zo'n 300 plannen beoordeeld... en daaruit blijkt dat 100 fondsen nog steeds een dekkingstekort hebben. 140 fondsen zitten boven het minimum, maar nog wel in de gevarenzone. De andere herstelplannen zijn nog niet geanalyseerd. Er komt een apart onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen... die door de overheid in jeugdinrichtingen zijn geplaatst. Dat hebben de ministers Rauwvoet en Heers Balling besloten. Aanleiding zijn de meldingen over misbruik in katholieke instellingen... die worden onderzocht door oud-minister Deepman. In dit aanvullende onderzoek wordt bekeken of overheidsinstanties destijds signalen van kindermisbruik hebben gekregen en wat ze daarmee hebben gedaan. In de kwartfinale van de Champions League hebben Arsenal en Barcelona gelijk gespeeld. In Londen werd het 2-2. Vlak voor tijd maakte Fabregas voor Arsenal de gelijkmaker uit een strafschop. In Milaan won Inter met 1-0 van CSKA Moskou. Het weer. Vannacht is het zwaar bewolkt en zijn er perioden met regen. Het koelt af naar een graad of 3.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 Two thousand, three thousand, and the bidding went on. As a man in the town coat kept playing that song, the bidding grew tense, each bid more and more till a five thousand figure rang out from the floor. But the man in the town coat just sat there instead, playing that song as if no one were there.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 The auction is over and left in that room is that worn down piano. Still a bit out of time. Oh, the day long ago when the crowds came around to that piano ring out with sound, but the crowds have all gone.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 De Marokkaanse agent uit Rotterdam die is ontslagen omdat hij gespioneerd had voor Marokko... komt volgende week voor de rechter. Justitie beschuldigt de man van ambtelijke corruptie en schending van zijn geheimhoudingsplicht. Dat blijkt uit de dagvaarding die Nova in handen heeft. De ontslagen agent had toegang tot verschillende geheime politiesystemen. Hij zou informatie uit die registers hebben doorgespeeld aan de Marokkaanse ambassade in ruil voor geld. Volgens zijn advocaat is de agent tijdens een reis naar Marokko lichamelijk en geestelijk zwaar onder druk gezet, net als zijn familie. De spionageactiviteiten hebben iets meer dan twee jaar geduurd. NOS